zijn piraten uit het noorden, piraten uit het noorden. Mensen groot en klein, luister maar mee. We draaien Nederlandse platen, Nederlandse platen. En daarbij voelen wij in je eigen moedertaal. Wie draait er nog steeds platen die wij kennen allemaal? Wie kun je nog vertrouwen? Wie zendt er elke dag? Een ieder die kan blij zijn dat er zoiets wezen mag. Wij zijn piraten uit het noorden Mensen groot en klein, luister maar mee. We draaien Nederlandse platen, Nederlandse platen. En daarbij voelen wij ons echt oké. We doen wat wij graag willen, deze krijgen spiegel scherpen En dat doet ons best veel pijn De overheid probeert het Maar we houden stevig vol Piraten uit de lucht Mensen, daar is toch echt te dol Wij zijn piraten uit het noorden Piraten uit het noorden groot en klein, luister maar mee. We draaien Nederlandse platen, Nederlandse platen. En daarbij voelen wij ons echt oké. Wij zijn piraten uit het noorden, piraten uit het noorden groot en klein, luister maar mee. We draaien Nederlandse platen, Nederlandse platen. En daar and glad.